We zijn niet failliet gegaan, maar we zijn kapot gemaakt, zei de eigenaar van de DSB-bank. Volgens hem is een bank terechtgekomen in een horrorscenario dat zijn weerga niet kent. Scheringa wil dat er een parlementaire enquête komt naar het faillissement van DSB. Volgens hem is hij binnenkort persoonlijk alles kwijt. Ik heb alleen mijn huis nog, zei Scheringa. Veel gedupeerde spaarders van DSB krijgen hun geld voor de kerstdagen terug. Dat meldt de Nederlandse bank, die klanten van DSB in november een brief stuurt met informatie over de depositogarantieregeling. Per klant geldt een maximum van 100.000 euro. Mensen die hun geld voor langere tijd met een achtergesteld deposito hebben weggezet, vallen niet onder de regeling en zijn hun geld vermoedelijk kwijt. Bij het busongeluk met Nederlandse scholieren en docenten in Spanje is een leerling omgekomen. Twintig mensen liggen nog in het ziekenhuis, twee van hen zijn er slecht aan toe. De bus vloog vanochtend ten noorden van Gerona bij een afslag uit de bocht. In de bus zaten zeker 53 leerlingen en docenten van het Canitius College in Nijmegen. De ouders van de leerlingen zijn op de school opgevangen. Supermarktketen Super de Boer wordt overgenomen door Jumbo. De boer accepteert een verhoogd bod dat Jumbo afgelopen vrijdag deed. Ook Sperwer, bekend van de Plus supermarkten, was in de race voor overname. Jumbo neemt 300 winkels van Super de Boer over voor 552 miljoen euro. Tot nu toe had het familiebedrijf Jumbo 127 winkels, vooral in Brabant. De voormalige Sovjet-president Gorbachev heeft het democratische systeem in Rusland een totale aanfluiting genoemd. Hij reageert op lokale verkiezingen waarbij de partij van premier Poetin 80% van de, verkiezingen van de stemmen kreeg. Na de verkiezingen liepen drie partijen demonstratief weg uit het Russische parlement. Volgens Gorbachev toont dat aan dat het vertrouwen in eerlijke verkiezingen is verdwenen. Het weer bewolkt en kans op regen, maar straks spreekt ook de zon door en wordt het 11 graden.